Dit van der Linde met het NOS-journaal. De afgelopen dagen zijn in Tirol acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren ging het om vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids. Zij waren volgens de politie off-piste aan het skiën. Een ander lid van de groep overleefde het en wist hulp in te schakelen. Elders in de, in de deelstaat werd gisteren een ouder echtpaar onder de sneeuw bedolven. Zij overleefden dat niet. En weer in een andere plaats kwam vandaag een groep van vijf skiers in een lawine terecht. Dat werd één van hen fataal. In Zuidland, in Zuid-Holland, is vanmiddag een verzorgingshuis ontruimd. Op een verdieping is brand uitgebroken en die is overgeslagen naar het dak van het complex. Zeker 28 bewoners zijn geëvacueerd en ergens anders in het gebouw opgevangen. Niemand is gewond geraakt. Het is niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woningen. De Nederlandse bank wil onderzoeken of het extreme overbieden op de woningmarkt kan worden aangepakt. RTL Nieuws dook in de woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM... en ontdekte dat bijna 1 op de drie huizen nu wordt verkocht voor meer dan een halve ton boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dat nog maar bij 1 op de 20 huizen het geval. Minister Dijkgraaf van Onderwijs gaat volgende week in gesprek met de organisatoren van het studentenprotest. Vanmiddag demonstreerden in Amsterdam duizenden studenten tegen de compensatie die zij krijgen voor de jaren dat het leenstelsel in werking was. De compensatie komt neer op 1000 euro per student, maar de studieschulden die zij hebben moeten maken zijn veel groter. Dijkgraaf zegt dat hij de onvrede van de studenten begrijpt. Het weer nog op steeds meer plaatsen regen vanavond. Er staat ook een vrij krachtige zuidwestenwind. De regen blijft de hele nacht en morgenochtend. Pas in de loop van de middag wordt het droger. De temperatuur blijft rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10.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 Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd. Zo lang gewacht op weer een avond gezelligheid. Welkom mevrouw, welkom meneer. De deur opent weer. Oh, ik heet je welkom bij de eerste ronde de glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen of op zijn minst op bewaren ware morgen.